laughing. Following my footsteps, maneuver through traffic. This eh, this beat that go elastic gymnastics. Without static, and I got the baddest status. Check the credits, and it says that I be fly on my own apparatus. I ain't funky, no, I'm chunky, and I know you love me because the motherfucker makes you feel comfy. Recycling my lines, so I say it one more time. Yeah, I'll be immortal till the day that I die. You put your hands up. Chilly, chilly, chilly, chilly, chilly, chilly, yeah. You put your goddamn hands up. Yeah. zaterdagavond. Dance Night. Dance Night. So there was this DJ who was like kicking off. I don't know what he was doing, but it was sick, man. Like he was like hands in the air. Not gonna stop till I have to stop. if I want to get the 500, I'll get the 500. I will be dancing until I see everyone go home in a box. You know what I'm saying, dog? Like, cats and dogs, it was raining. It wasn't raining, we were raving.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 Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Uit het hele land komen meldingen binnen van mensen... die een opvallend heldere lichtbol boven Nederland hebben gezien. Vermoedelijk was het een meteoriet, een stuk ruimtepuin... dat in de atmosfeer verbrandt. Het gebeurde rond kwart over negen. Onder meer uit Groningen, Utrecht, Overijssel en Zuid-Holland... komen meldingen van een object met een witte, groene of blauwe staart... dat een aantal seconden was te zien. Voor het eerst in maanden is er voedselhulp aangekomen in het belegerde Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmouk. Een activist in het kamp, in de Syrische hoofdstad Damascus, zegt dat er 50 voedselpakketten van de VN zijn doorgelaten. Er waren 200 pakketten gestuurd. In het kamp wonen 18.000 mensen. Het is afgesloten van de buitenwereld sinds de troepen van president Assad zeven maanden geleden begonnen met een belegering. De Syrische Nationale Coalitie doet komende week mee met de vredesbesprekingen in Zwitserland. Veel leden van de coalitie aarzelden om mee te praten. Ze zijn bang dat ze invloed verliezen als het overleg mislukt. Ook het regime van president Assad doet mee met het overleg. Voor Assad is een machtswisseling onbespreekbaar... maar dat is juist een voorwaarde van de Syrische oppositie. De lokale PVV-fracties in Den Haag en Almere dienden de afgelopen vier jaar zeer veel moties in... waarvan er maar weinig zijn aangenomen... Dat meldt Nieuwsuur vanavond. Raadsleden van andere partijen zeggen tegen het tv-programma dat ze de PVV'ers zien als weinig constructief en soms zelfs als stoorzender. PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk uit Almere zegt dat uit het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat zijn fractie tegen de stroom oproeit. Dan nog het weer. Het blijft droog. Vannacht raakt het bewolkt en in het zuidoosten valt soms wat regen. Ook morgen bewolkt. Plaatselijk valt er lichte regen of motregen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Na het weekend wordt het kouder.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 It's all about house music.